Goedemiddag, ik ben Thomas Delsing. Dit is het nieuws van NOS op 3. Ziekenhuizen maken zich grote zorgen over de steeds hogere coronacijfers. Vandaag liggen er voor het eerst meer dan 2000 mensen met covid in het ziekenhuis. Van die mensen liggen er 463 op de intensive care. Volgens Ernst Kuipers van de patiëntenspreiding is het nu serieuzer dan bij de eerste golf. Bij de eerste golf, het was een vloedgolf, een heel hoog golffront en daarna eh, ook snel naar beneden. Dit is meer een tsunami eh, de eerste golffront lijkt veel minder hoog. Maar de kracht die er achterweg komt en de duur die dat aanhoudt is uh, des te sterker. Op basis van de besmettingscijfers lijkt het trouwens niet heel gauw beter te worden. Ook afgelopen dag was er weer een forse stijging. Het waren er meer dan 9000. Als het aan de veiligheidsregio Twente ligt, komt er een totale lockdown. Volgens de burgemeester van Almelo lopen de coronacijfers in de omgeving veel te hard op. Eén op de vijf mensen die getest wordt is besmet. Dat is een hele grote zorg. En we zouden de Twentenaren voor de gek houden. We zouden ze een rat voor ogen draaien. Als we dan zouden zeggen, nou maar over twee weken wordt alles weer anders. En ander nieuws dan. De man die tijdens nieuwjaarsnacht 2019 rapper Vice doodschoot moet 20 jaar de cel in. Ook krijgt hij TBS. Vice werd doodgeschoten na een ruzie in een café in Rotterdam... waar hij samen was met zijn broer. De dader, Silvano M., is ook veroordeeld voor een schietpartij op een automobilist. Dat was op een afrit van de snelweg A20. En Donald Trump's Twitter-wachtwoord was MEGA2020 met een uitroepteken. Hij had ook geen tweestapsnotificatie aanstaan om in te loggen. Dat zegt de Nederlander en ethisch hacker Victor Gevers tegen Vrij Nederland en RTL Nieuws. Hij checkt al jaren waar het te makkelijk is om digitaal in te breken. Hij was ook behoorlijk verrast dat hij ineens in het Twitter-account van de Amerikaanse president kon. Gevers heeft niet namens Trump getweet of zijn privéberichten gelezen, al had hij dat wel gekund. Het weer nog. Vanavond en vannacht is er vooral in het zuidoosten kans op een bui. Misschien ook met hagel en onweer. Morgen in de ochtend droog met soms zon. Later neemt wel de kans op regen toe. Het wordt 15 tot 17 graden.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 You're on c'est mort. Toi tu fous la merde, tu veux que j'avoue mes torts, Mais à qui tu vas la faire Moi j'ai le mental, ouais, à qui tu vas la faire eh, Retour à la réalité. Moi je retourne à la réalité. Ouais, j'ai le mental. À qui tu vas la faire À qui tu vas la faire Jolie nana, recherche jolie Joe. Comment on fait Je suis pas très mytho. j'ai le truc, je sens les pipo, les pipo. Oh, Ils m'ont belle bête.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 Er liggen nu ruim 2000 coronapatiënten in het ziekenhuis. In België zijn de ziekenhuizen ook zo vol dat er nu patiënten naar Duitsland gaan. Tsjechië is in lockdown. Het land krijgt ook beademingsapparatuur van de EU. En ook in Ierland is een lockdown. En Donald Trump zijn Twitter-wachtwoord was MAGA 2020 uitroepteken. En hij had ook geen tweestapsnotificatie om in te loggen. Dat zegt de Nederlander en ethisch hacker Victor Gevers tegen Vrij Nederland en RTL Nieuws. Hij checkt al jaren waar het te makkelijk is om digitaal in te breken. Het weer morgen eerst droog, af en toe zon, maar later neemt vanuit het noordwesten de kans op een bui toe. Het wordt een graad of 16. Uh huh. Good girl going bad. Uh huh. Uh-huh. Take 3 uh-huh. Action.